zijn schoonst in ons leven, zij zien ons vreugdevol aan. Bloemen zo lieflijk zij geven, inhoud aan ons bestaan. Ook je korenbloem schenkt aan het graanveld zo'n schoonheid en sier. Want al heb je geen geur, schoon is jouw kleur, korenbloem blauw als saffier een bloem blauw, die zo vreedzaam leeft tussen het koren. Koren, bloem blauw, als een zinnebeeld werd jij geboren. Jij brengt slechts vreugde, waar je ook groeit. Want er heerst vrede waar jij Bloemen zijn toch zo prachtig, geet ze bij vreugd en bij smart. Bloemen, wat zijt gij toch machtig, Hera komt diep in het hart. Zie die klaprozen en die margrieten, daar luisterrijk staan. Maar de korenbloem schoon, prachtig pantoon, trekt mij het meeste toch aan een blauw, die zo vreedzaam leek tussen het koren. Koren, als een zinnebeeld werd jij geboren. Jij brengt slechts vreugde, waar je ook groeit. Want er heerst vrede waar jij Het in de lucht weer het voorjaar, dan trekt de jeugd erop uit. Menige boerenzoon komt daar tussen het graan zijn bruid. En de dirnen die vlechten een bloemkrans van rijn. En zo dartelen en blij neurien zij, spelen wijs dit refrein blauw, die zo vreedzaam leeft tussen het koren, korenbloemblauw. Als een beeld werd jij geboren, jij brengt slechts vreugde, waar je ook groeit. Want er heerst vrede waar jij korenbloem